1 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Nicaragua heeft een belangrijke leider van de oppositie aangehouden. Christiana Chamorro had net een dag eerder aangekondigd... dat ze het bij de verkiezingen dit najaar wil opnemen tegen zittend president Daniel Ortega. Het Openbaar Ministerie wil Chamorro vervolgen vanwege verduistering van geld van een stichting. Maar volgens haar zijn de beschuldigingen verzonnen om te voorkomen dat ze meedoet aan de verkiezingen. Chamorro is de dochter van oud-president Violetta Chamorro... die in 1990 Ortega versloeg na dienst eerste termijn als president. Voor het eerst in tientallen jaren wil NASA weer naar Venus... Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft tussen 2028 en 2030 twee nieuwe missies gepland naar de buurplaneet van de aarde. De Amerikanen willen onder meer de atmosfeer van Venus bestuderen en erachter komen hoe die is ontstaan. Ook het oppervlak van de planeet wordt onderzocht. Venus is een helse wereld. Aan het oppervlak is de temperatuur zo'n 500 graden. De luchtdruk is verpletterend en de atmosfeer bestaat vrijwel geheel uit koolstofdioxide. De Israëlische oppositieleider Yair Lapid is erin geslaagd een regeringscoalitie te vormen. Dat betekent dat Israël voor het eerst in 12 jaar waarschijnlijk een regering krijgt zonder de huidige premier Benjamin Netanyahu. Lapid sloot vanavond na een marathonoverleg een akkoord met Naftali Bennett van het rechtse Yamina en andere kleinere partijen. Bennett en Lapid delen het premierschap, waarbij Bennett de eerste twee jaar voor zijn rekening neemt. De nieuwe coalitie krijgt ook steun van de conservatief-islamitische politicus Mansour Abbas. Het is voor het eerst dat een Arabische partij deel uitmaakt van een Israëlische coalitie. Het parlement, de Knesset, moet nog akkoord gaan. Het weer. Vannacht hier en daar een bui in 13 tot 17 graden.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 I take one look and I'm high. No, I'm exactly your type. We have been together so nice. We ain't been so in for impolite. No, we don't call it tonight. I call the car walk that walk. yeah. I wanna see you walk that walk.